Kasper Meijer met het NOS-journaal. In Den Helder in een appartementencomplex voor ouderen. De brand ontstond op een balkon op de tweede verdieping en sloeg over naar hogere balkons. 37 mensen zijn geëvacueerd en opgevangen in een woonzorgcentrum in de buurt. Niemand raakte gewond. Tien woningen hebben zoveel waterschade opgelopen dat de bewoners vannacht niet meer terug naar huis kunnen. Hoe de brand in Den Helder is ontstaan is nog niet duidelijk. Door overstromingen in India zijn de afgelopen week meer dan 100 mensen om het leven gekomen. Honderdduizenden mensen zijn op de vlucht geslagen. In het hele land zijn volgens de regering meer dan 4 miljoen mensen getroffen. De overstromingen worden veroorzaakt door hevige moessonregens. Het regenseizoen duurt nog tot eind september. In de buurlanden Myanmar en Pakistan zijn de afgelopen dagen ook tientallen doden gevallen bij overstromingen. De politie in Nijmegen heeft een ontsnapte crimineel opgepakt. De man was afgelopen week ontsnapt uit een gesloten GGZ-instelling in Vught. Bij zijn arrestatie had hij een vuurwapen en munitie bij zich. De man zat vast voor het plegen van meerdere strafbare feiten. Welke feiten hij heeft gepleegd is niet bekend. Inmiddels zit de man weer achter slot en grendel. Het Nigeriaanse leger zegt dat het 178 mensen heeft bevrijd... die werden vastgehouden door Boko Haram. Verderweg de meeste gevangenen waren vrouw of kind... Militairen vonden de gevangenen bij de ontruiming van meerdere kampen van de islamitische terreurorganisatie in het noordoosten van Nigeria. Daarbij werd volgens het leger ook een commandant van Boko Haram opgepakt. De nieuwe president van Nigeria, die nu een paar maanden aan de macht is... heeft de aanpak van Boko Haram tot zijn grootste prioriteit bestempeld. Het weer, het is een droge nacht waarin het afkoelt tot een graad of 16. Later vandaag wordt het warm met temperaturen van 28 tot 31 graden. Dinsdag grote kans op regen.